Dat meldt de staatstelevisie. Een rechtbank bepaalde vandaag dat Mubarak het begin van zijn nieuwe proces in vrijheid mag afwachten. Hij heeft volgens de rechter lang genoeg in voorarrest gezeten. De vrijlating van Mubarak zou waarschijnlijk heftige reacties hebben opgeroepen. En op grond van de noodtoestand heeft het leger besloten Mubarak huisarrest op te leggen. De VN-veiligheidsraad is in spoedzitting bijeen om te praten over de mogelijke gifgasaanval in de Syrische hoofdstad Damascus. Als de berichten waar zijn is het de ernstigste gifgasaanval van de laatste tientallen jaren. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon is gechoqueerd over de berichten. Diverse landen hebben de VN-inspecteurs die in Syrië zijn gevraagd om onderzoek te doen naar de aanval. Een van de twee bestuursleden van zorginstelling Novo legt zijn functie neer. Volgens de Raad van Toezicht is het draagvlak voor de bestuurder binnen en buiten de organisatie te klein geworden. In de verklaring van Novo wordt niet verwezen naar de ophef na de dood van een bewoonster in een tehuis van Novo in de Groningse plaats Onnen. De advocaat van Bradley Manning gaat president Obama vragen om gratie. De Amerikaanse militair kreeg vandaag 35 jaar cel... voor het lekken van geheime documenten van Amerikaanse veiligheidsdiensten. Amnesty International begint een handtekeningenactie op internet... ook om gratie voor Manning te vragen. Minister Plasterk wil dat er nog dit jaar een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat... dat misbruik van de wet openbaarheid van bestuur, de WOP, onmogelijk maakt. Diverse gemeenten krijgen te maken met grote aantallen onzinverzoeken... die uitsluitend zijn bedoeld om gemeenten geld afhandig te maken. Als een WOP-verzoek niet op tijd wordt behandeld, moet een gemeente een boete betalen. Het weer nog vannacht en morgen neemt de bewolking toe en overdag kan langs de westkust en in het zuidwesten wat lichte regen vallen. In Zeeland wordt het 20 graden, in Groningen 25. Dit was het NW. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. gon bong ye ye we go we go jidu to gon bon nene jidu to gon bon mo se jidu to gon bong ye ye we go we go chene jidu togombo nene togombo nene jidu togombo mose togombo mose jidu togombo ngeye uyego uyego Sosa mawero woi, awero woi mangongo, awero woi mokechi. Woi mamo, woi mamo da da da da da da da. nene. mose we ain't gone, we ain't gone. Mm. wanampenda, wote wanampenda, wote wanampenda, wote wanampenda. togombo yoget jidu togombo pake jidu togombo winje oi matwom. go da da da. desideri anascini Namo deva maye divye